Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oostenrijkse politie denkt dat er misschien meer mensen bezig waren... met het plannen van een aanslag bij een concert van Taylor Swift. Gisteren werden er al twee mannen aangehouden die wilden toeslaan bij de Eras Tour. Drie concerten in Wenen werden daarom afgelast. De dreiging is daarmee niet verdwenen, zegt correspondent Gimbal Duc. En dat heeft er eh, volgens opnieuw Oostenrijkse media op basis van hun anonieme bronnen bij de politie mee te maken dat er nog gezocht wordt naar uh, mede, ehm, dat die zoektocht nog bezig is. Eh, en ook in Oostenrijk zelf is de, de, terreurdreiging al maandenlang hoog volgens de autoriteiten. Eh, bijzonder hoog zelfs is de bewoording. Veel fans zijn heel verdrietig dat de concerten in Oostenrijk niet doorgaan. Ze krijgen hun geld teruggestort. Hulpdiensten in het Duitse plaatsje Kreuf hebben ook de laatste overlevenden onder het puin van het ingestorte hotel vandaan gehaald. Dinsdagavond ging het daar mis. Twee mensen kwamen om het leven. Er overnachtte ook een gezin uit Urk. De vader en moeder raakten daarbij gewond. Een zoontje van twee bleef gelukkig ongedeerd. En weer zijn gisteravond in het Verenigd Koninkrijk veel mensen de straat op gegaan om te demonstreren. Dit keer waren het alleen geen extreemrechtse betogers, maar tegendemonstranten. Ze hadden borden bij zich met teksten als migranten zijn welkom. Na de moord op drie kinderen in Southport zijn er veel rellen van extreemrechtse groepen. Zij zeggen dat de dader een islamitische bootvluchteling is, maar dat is desinformatie. Deelnemers aan de Olympische Spelen in Parijs strijden om goud, zilver en brons. Maar regelmatig krijgen ze daarnaast ook nog eens cadeaus of geld als ze eenmaal thuis zijn. Het hangt helemaal af van het land waarvoor ze uitkomen. Correspondent Frank Renaud somt even wat cadeaus op. Medaillewinnaars uit Polen krijgen van hun overheid een diamant en een schilderij. Sporters uit Maleisië die winnen krijgen levenslang gratis eten aan huis bezorgd. En Indonesië deed ook iets bijzonders. Een badmintonspeler die goud won kreeg als beloning vijf koeien en een huis. Nederlandse gouden medaillewinnaars kregen 30.000 euro als premie. En daar blijft het dan wel bij.